Je moet je voorstellen dat net na het afsluiten van de vorige CAO... Eh, een enorme eh, inflatiepiek eh, kwam. Nou ja, en daarbij de inflatie van dit jaar nog opgeteld. Dan kom je natuurlijk ook al over, praat je ook al over 12% bijna. Volgende week woensdag ligt tijdens de ochtendspits het treinverkeer plat... tussen Amsterdam en Alkmaar en een paar dagen later tussen Utrecht en Amersfoort. Later gebeurt dat ook bij Rotterdam, Zwolle en Eindhoven. De moeder van een jongen die in Zutphen van een balkon viel... wordt verdacht van poging tot moord of doodslag. Volgens het Openbaar Ministerie loopt het onderzoek nog... en wordt later bepaald welke aanklacht het wordt. De jongen van vijf viel zondag van het balkon... en ligt inmiddels niet meer in het ziekenhuis. In Roosendaal staat een loods in brand. Binnen liggen plastic flessen en daardoor komt er veel rook uit het gebouw. Mensen die in de buurt wonen hebben een NL-alert gekregen om uit de rook te blijven. De brandweer is nog bezig met blussen. Er is niemand gewond geraakt. En Amerika wordt wakker. Vandaag niet met het nieuws van een nieuwe president. Nee, dit keer gaat het om een groep ontsnapte apen. We have some breaking news tonight as dozens of monkeys have escaped from a facility in the Low Country. 40 monkeys escaped from the Alpha Genesis facility in rural South Carolina. Traps have been set up around the area to try to catch them as police are urging people to keep their doors and windows locked. They want anyone who encounters one of the animals to avoid interacting with it and to call 911. Er zijn dus 40 apen ontsnapt bij een bedrijf dat de dieren gebruikt voor onderzoek. Mensen in Yemessi in de staat South Carolina moeten dus hun ramen, deuren dicht houden en de apen niet zelf benaderen. Want, zegt de politie, ze zijn niet zo schattig als dat ze eruit zien. Het weer, een frisse en bewolkte dag. Vanavond en vannacht koelt het af tot een paar graden boven nul. En in het zuiden kan het mistig zijn. Morgen wat meer zon, vooral in het oosten en zuiden. En het wordt 7 tot 10 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits lost geleidelijk aan op, maar op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... sta je voor knooppunt Eemnes een kwartier in de file en dat komt door een ongeluk. De rechterrijstrook is daar dicht en op de A10 staat het vast voor knooppunt De Nieuwe Meer... op de ring zuid van Amsterdam richting Den Haag en Rotterdam. En daar moet je rekening houden met 10 minuten oponthoud. Komt ook door een ongeluk, er zijn twee rijstroken dicht.